Dielke Teerstra met het NOS-journaal. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Het gaat om de macro-economische verkenning die in handen is van de NOS. Daarin staat dat de economische groei wordt geraamd op 1,25 procent... en dat het begrotingstekort daalt naar 2,1 procent. Na vier jaar van koopkrachtverlies krijgen veel mensen weer wat meer te besteden. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 605.000. Reizigers die vergeten uit te checken leveren de openbaar vervoerbedrijven jaarlijks 16 miljoen euro op. Dat komt doordat maar weinig mensen het te veel betaalde geld terugvragen. Nog geen 10% doet dat. Per jaar vergeten reizigers ruim 7 miljoen keren om hun OV-chipkaart bij het uitstappen tegen de paal te houden. Mensen die recht hebben op een plek in een zorginstelling hoeven daar niet binnen een jaar gebruik van te maken. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd aan de Tweede Kamer. De toegangseisen voor bijvoorbeeld verpleeghuizen worden strenger. De Tweede Kamer was bang dat daardoor een run op de instellingen zou ontstaan. Maar Van Rijn zegt dat wie nu een indicatie heeft... daar ook later nog gebruik van kan maken. Politiebond ACP maakt zich zorgen omdat er volgende week zaterdag in Den Haag vijf demonstraties zijn. Burgemeester Van Aartsen heeft daar toestemming voor gegeven. Volgens de ACP dreigt het te veel te worden voor de politie, omdat er ook al zes evenementen in Den Haag zijn, waaronder een kermis en een voetbalwedstrijd. De komende nacht is in Nederland mogelijk het noorderlicht te zien. Dat zijn felgekleurde strepen in de lucht die ontstaan doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon in de atmosfeer komen. Normaal is het noorderlicht alleen in het poolgebied te zien. De bewolking en de felle maan kunnen wel roet in het eten gooien. Het weer nog, het blijft droog. Vannacht kans op mist. Morgenochtend lost die langzaam op en daarna schijnt geregeld de zon. In het westen zijn ook wolkenvelden.